Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Op de pont tussen Amsterdam Centraal en het stadsdeel Noord is het vanmorgen vroeg misgegaan. Een agressieve man sloopte de veerpont deels, volgens NH Nieuws... en bedreigde passagiers met een mes. Door de vernielingen ging de klep van de pont niet meer omlaag... waardoor zo'n 20 passagiers eroverheen klommen en wegvluchtten. De verdachte is een dakloze man van 53 uit Georgië. Waarom hij agressief was is niet duidelijk. De politie heeft camerabeelden en vraagt mensen die erbij waren zich te melden. Pierre van Hooijdonk gaat sorry zeggen voor zijn uitspraken over Ajax-trainer Maurice Stijn deed hij dit weekend in het televisieprogramma Studio Voetbal. Zo zei Van Hooydonk dat Stijn in zijn tijd bij NAC een luie trainer was... en dat hij duistere deeltjes sloot. Dan eh, bedoel ik eh, drie, vier dagen eh, de spelers vrijgeven... En dan ga ik me, eh, ga ik me om glad ijs begeven, maar eh, duistere deeltjes eh, sluiten. Met, wie dan? Met bevriende makelaars. Over spelers. Ja. Die uitspraken zorgden voor een hoop gedoe. Zo eiste Stijn via zijn advocaat excuses. En nu gaat Van Hooydonk die ook aanbieden. En reizigers die normaal de trein tussen Almere en Weesp pakken... ergeren zich kapot aan de tijdelijke bussen. Die worden nu ingezet omdat er wordt geklust aan het spoor. Maar de buschauffeurs zijn niet echt lekker ingewerkt, merkt deze reiziger. Ze hebben bussen ingehuurd vanuit het buitenland. En, en, die mensen kennen de weg niet. en wij moesten hem de weg wijzen, twee keer. En eh, zijn de bussen ook regelmatig overvol? En of de passagiers weten welke bussen moeten hebben? Nee, nee, nee, nee. Het is echt een zootje eigenlijk, om eerlijk te zijn. Nee, nee, Almerepoort, ja, het wordt overal geschreeuwd, maar ik weet niet waar ik moet staan. Of het is hier, of het is daar. En dan gaat die bus weer verder rijden, je weet het niet. Morgen zijn de werkzaamheden aan dit stuk spoor klaar. Maar van volgende week, eh, vanaf volgende week wordt er twee weken gewerkt aan het spoor tussen Almere en Dronten.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba ta guitarra que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré que no siempre cantaré. Cuando se inma de dolores, cuando se quema el amor, cuando se inma la su vela, cuando se inma dolores, cuando se inma de dolores, cuando se quema el amor, cuando se inma la su vela, cuando se inma dolores.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 Cuando se marea dolores, cuando se quema el amores inmala su vela, cuando se inmala cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala doctor, Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me, esta rumba, esta gitana, que siempre canto.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 Op de halve finale van het WK voetbal heeft Engeland Australië met 3-1 uitgeschakeld. Daardoor staat de ploeg van Sarina Wiegman in de finale en is de WK-droom van gastland Australië voorbij. Engeland neemt het zondag in de eindstrijd op tegen Spanje. De Raad van State heeft groen licht gegeven voor de opslag van CO2 in lege gasvelden onder de Noordzee. Het moet gebeuren via pijpleidingen onder het Rotterdamse havengebied. Gegevens van duizenden docenten liggen online voor het oprapen. De informatie komt uit oude schoolgidsen. zijn namen, adressen en 06-nummers. Cybercriminelen kunnen met die gegevens makkelijker mensen oplichten... via bijvoorbeeld WhatsApp of e-mail. Het weer vanavond nog lang zon. Aan het eind van de avond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen meer bewolking en iets frisser, 23 graden.